Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het zuiden van Oostenrijk en het noorden van Italië kampen met grote problemen vanwege hevige regen en sneeuwval. In de regio's Oost-Tirol en Carinti in Oostenrijk is code rood afgekondigd. Op verschillende plaatsen is de elektriciteit uitgevallen en wegen zijn afgesloten wegens lawinegevaar. In Zuid-Tirol in Italië zitten zo'n 11.000 mensen zonder elektriciteit. In andere delen van Italië dreigen overstromingen door regenval. De wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior in de eerste divisie is 10 minuten gestaakt geweest. Er zouden Zwarte pietliedjes zijn gezongen als Excelsior-speler Mendes Morera aan de bal was. Ook zouden er oerwoudgeluiden hebben geklonken, maar volgens de stadionspeaker waren dat kraaiengeluiden en maakte aanhang van Den Bosch die altijd. Na een gesprek met de scheidsrechter wilden de Excelsior-spelers wel doorspelen. Vanochtend tijdens de intocht van Sinterklaas in Den Bosch... demonstreerden een aantal supporters van Den Bosch... voor het instand houden van Zwarte Piet. In Praag is de fluwele revolutie herdacht... door regeringsleiders van Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Polen. 30 jaar geleden vond in het communistische Tsjechoslowakije... geheel geweldloos een politieke omwenteling plaats. De herdenking wordt overschaduwd door het massale protest tegen premier Babiš. Gisteren demonstreerden honderdduizenden mensen tegen hem vanwege autoritair leiderschap en corruptie. En honderden Chinezen hebben de afgelopen jaren hun valse identiteit gecorrigeerd in het Nederlandse bevolkingsregister. Dat ontdekte Reporter Radio en het platform iBestuur. Ze hadden die valse identiteit opgegeven toen ze asielzoeker waren om in aanmerking te komen voor het generaal pardon in 2006. Inmiddels is die identiteitsfraude in de meeste gevallen verjaard. Het weer. Vanavond breidt de regen zich uit over het hele land.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 When he caught you, we thought, he thought he took it all. Yours. Took your pride and your joy, your freedom taken away. Your body shiny as diamond, your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Gideon will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us. cut in half. Children watching all this.